Hallo, luisteraars en amateurs, u bent weer rechtstreeks verbonden met de bekende etenpiraat. Wij zingen al vele jaren het Nederland wij ook probeerden, succes hadden wij niet. Komt allemaal uit het buitenland, dat draait de radio plat. En de Hollandse artiesten, die hangen aan de lat. zij de piraten, de eterpiraten Hoor je in Holland soms nog eens een Hollands lied? Dankzij de piraten, de eterpiraten. Want die schamen zich voor onze liedjes niet. Zij draaien de plaatjes waar de mensen veel van houden al die buitenlandse plaatsen draaien ze niet. Dankzij de piraten, de etherpiraten. Hoor je in Holland soms nog eens een Hollands lied. En als je vrijdagavonds het topprogramma ziet dan zit je raar te kijken, je gelooft je ogen niet. De mensen die moeten wel denken dat hier geen zangers meer zijn. Daarom zijn wij zo gelukkig dat er eterpiraten zijn, dankzij de piraten, de eterpiraten. Hoor je in hoofd. Want soms nog eens een Hollands lied. Dankzij de piraten, de eterpiraten. Want die schamen zich voor onze liedjes niet.